Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het voertuigen met een generator, een tent en medische voorzieningen. Zes hulpvoertuigen zijn vandaag al vertrokken en de rest gaat dinsdag. Ze gaan helemaal over land. In Venezuela zijn vrijdag zeker 28 mijnwerkers vermoord in een illegale goudmijn. Dat meldt een Venezolaanse televisiezender. De mijnwerkers zouden zijn vermoord door een criminele bende die de controle probeert te krijgen over de illegale mijnen. Het is in de deelstaat Bolivar in het zuidoosten van het land. Nabestaanden van de mijnwerkers hebben de toegang tot een nabijgelegen dorp geblokkeerd. Ze eisen dat veiligheidstroepen de lichamen van de slachtoffers aan de nabestaanden geven om ze te begraven. In Utrecht is brand uitgebroken in een tbs-kliniek. Dat heeft de veiligheidsregio gemeld. De brandweer en de politie zijn erheen en er is ook een ambulance gestuurd. Drie jongens zijn aangehouden omdat ze op het terrein van het verlaten dierenpark Wassenaar waren. Het dierenpark was onlangs in het nieuws omdat televisiemakers hadden ontdekt dat er nog één aap leeft, terwijl de dierentuin al sinds 1985 dicht is. Mogelijk wilden de drie de aap zien. De politie zegt dat ze een taakstraf kunnen verwachten. De slingeraap die recent werd ontdekt wordt in het park dagelijks verzorgd. Dat is volgens het park beter dan hem verplaatsen. Het weer bijna overal droog, later vanuit het westen mogelijk een bui en er kan zich nevel of mist vormen. De minima komen rond het vriespunt. Morgen veel bewolking, soms is er wat zon, verder enkele buien met regen of natte sneeuw en het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in ZFM.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 I'm music. trying to take this funk down on you. Oh, give it up if you fall. Give it up for yourself. Hey, pick it up, it's me calling. Hey, cause I'm a woman. I can do it to you.